Het nucleaire complex werd in 2007 gesloten vanwege een ontwapeningsoverleg. Noord-Korea kondigde in april al aan dat ze de kernreactor zouden opstarten. Experts zeiden toen dat dat ongeveer een half jaar zou duren. Aan de vismarkt in het centrum van Groningen heeft gisteravond brand gewoed bij een café met feestzalen. De brandweer meldde dat er geen gewonden zijn. Het vuur zat in het plafond en de muren en de brandweer heeft sloopwerk moeten verrichten om erbij te kunnen. Toen de brand uitbrak werd een bruiloft gevierd. Het bruidspaar en de gasten zijn verwelkomd in een ander café in de buurt. Op recente filmbeelden is vastgelegd dat Iraanse militairen... aan de zijde van het Syrische leger meevechten tegen opstandelingen. De nieuwszender Al Jazeera en Nieuwsuur hebben de beelden vandaag uitgezonden. Op de beelden zijn strijders van de Iraanse Republikeinse Garde te zien... terwijl ze oprukken naar een front bij Aleppo. Een Iraanse commandant deelt daarbij orders uit aan Syrische militairen. Volgens defensiespecialist Colijn was het al langer duidelijk... dat er een paar duizend Iraanse strijders actief zijn in Syrië... maar hun aanwezigheid is nu voor het eerst op beeld vastgelegd. Een brandoefening op de internationale luchthaven van Boston heeft tot grote verontwaardiging geleid. Vanaf Logan Airport vertrokken twee gekaapte vliegtuigen die terroristen gebruikten voor de aanslagen van 11 september 2001. Kort voor de rampenoefening vandaag was er nog een herdenkingsceremonie waarbij kransen werden gelegd. De luchthaven bood excuus aan vanwege de oefening op de 12e herdenkingsdag van de aanslagen. Het weer morgen valt in het zuiden nog een enkele bui, maar in het noorden veel zon en overwegend droog bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 And when the paper was all signed, and a million copies They all joined in and bowed their heads, and grateful prayers were prayed. The people in the streets below were dancing round and round, while swords and guns and uniforms were scattered to the ground. oorlogsliedjes dit. En je hoorde de stem van Johnny Cash. Vandaag, 12 september 2013 is het precies. Tien jaar geleden dat Johnny Cash overleed. 12 september 2003 overleed hij op 71-jarige leeftijd. Een mooi moment om eens even stil te staan bij het oeuvre van de man. En dat is omvangrijk, wat heet zeer omvangrijk. Meer dan 80 albums heeft Johnny Cash in zijn carrière gemaakt. Dus je krijgt maar een tipje van de sluier te horen de komende nacht. Want de komende nacht ga ik elke uur eh, in ieder geval twee nummers draaien uit het eh, repertoire van Johnny Cash. Wat je zojuist hoorde, dat was dan eh, een van de meest recente dingen die van hem zijn verschenen. Het is te vinden op de LP American Six Ain't No Grave. En je hoort een liedje van Ed McCurdy, een bekende volkszanger in Amerika, althans een anti-oorlogsliedje met als titel Last Night I Had the Strangest Dream. Johnny Cash dus. Goedenacht allemaal, welkom dus bij de Nacht Vindt Anders hier bij de VARA op Radio 1... waarin je zoals gebruikelijk ook eigen opname kan verwachten, studiosessies. En terug van weg geweest, want de zomer is nu echt voorbij. Dat is het leukste uit Spekers met Koppen. Dat we zeggen, je tussen half vijf en vijf de columns van Wim Daniels en Martijn Koning. Daar is het speakers met Koppen cabaret. En omdat ze afgelopen zaterdag ook optraden en de muzikale act waren... kreeg je ook nog live Lois Leen te horen. En alvast in de stemming komen straks zo rond tien voor drie... dan hoor je ook al een cabaretfragment uit speakers met Koppen van afgelopen zaterdag. certain state will tell me. This Girl Really Made It. waren 1979 van een band die nou, al sinds 1976 bestaat. Grupo Sportivo nog steeds actief, want ze waren afgelopen weekend ook op Vlieland... voor een optreden bij het festival Into the Great White Open. Grupo Sportivo onder leiding van Hans van den Burg. En als ik het toch over disco heb... Deze dames zijn ook nog steeds bij elkaar. Maar de gezusters leven in onmin met elkaar vanwege het gebruik van de naam Sister Sledge. Dat was in de jaren 70 nog heel anders. Toen waren ze gezusterlijk bijeen Daar maakte deze hit onder leiding van Bernard Edwards en now Rogers. gitaartje, dat hoor je nog steeds terug. Heet het ten dagen bij eh, de nieuwe platen van de Franse band Daft Punk. Gitaar was veel door Naal Rogers. Hier dan met mm, eh, Bernard Edwards aan zijn zijde... als zijnde de producers en de tekstschrijvers van Laster Music. Nummer voor het eh, gezongen werd door Sister Sledge. En de belangrijkste zang in dit nummer werd gedaan door Katie Sledge. En die Katie die heeft in 1989 de zusters, de andere zusters, de rug toegekeerd. En die is solo voor zichzelf begonnen. En die eh, toert op dit moment, eh, onder andere door Australië... met eh, de naam Sister Sledge featuring Katie Sledge. En dat mag dan weer niet, want op de naam Sister Sledge... daar zitten bepaalde rechten op die alleen die andere zusters van Katie mogen gebruiken. Kortom, de zusjes hebben het onderling niet zo best met elkaar... Ah, dit is een eh, terugblik naar de zomer.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 The things we did last summer, I'll remember all winter long. rented tandem bike, the lunches that we used to pack. Yes, we never could explain that sudden summer rain, the looks we got when we got back. The leaves began to fade like promises we made.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 En de The Things We Did Last Summer. En dit is een nieuwe single voor de Belg Ozak Henry. No Jozef Haydn, no Ludwig von. An die Freude is bad for some. now favoriete Amici. Wel ook nog zeggen, ja. <laughs> Maar ze deden het zelf al. Plaudite Amici, comedia Venita Est. Het werd gezongen door Ozark Henry. Een nieuwe single voor hem in eh, België althans. Hij heeft daar net... Eh, recentelijk een album Doen laten verschenen. Stay Gold is de titel daarvan. En dit is dan de nieuwe single. Plaudite Amici, comedia Finita Est. Wat zoveel betekent eh, als applaudisseert eh, vrienden. De voorstelling is voorbij. Een uitspraak die eh, Ludwig van Beethoven heeft gedaan bij zijn afscheidsconcert. En die heeft zich weer gebaseerd op een uitspraak van keizer Augustus uit de lang vervlogen tijden. De nieuwe dus van uh, Ozark Henry, die binnenkort ook voor een aantal optredens naar Nederland komt. In Breda, Mes zal die optreden op 4 oktober. En Utrecht zal onze Vlaamse vriend ook aandoen. En Tivoli, en dat is dan op 17 oktober. Een van de grote zomerhits van de afgelopen maanden. Dat is die van de Amerikaanse producer DJ Chris Melanchek. So Good To Me. Ook hij had zich weer gebaseerd op een eh, oude hit uit de jaren 60. Maar eerst even zijn versie. Chris Check. En zo hoorde je dan uh, die zomerrit zomerhit van de afgelopen maanden... Chris Melanchek. En wat ik al zei, de man heeft zich toen uh, eh, laten inspireren... door een hit uit de jaren 60, 1967. Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ja, daar komt dit vandaan. If this world were mine, I would place at your feet all that I own. You've been so good to me. I'd give you the flowers, the birds and the bees. For with your love inside me, that would be all I need. If this world were mine, I'd give you anything. If this world were mine, I'd make you a king wealth untold. You could have anything if this world were mine. I'd give you each day so sunny and blue. If you wanted the moonlight, I'd give you that too. If this world were mine. give you anything. is so wonderful. Oh, oh, oh, oh. Give me plenty loving, baby. Give me plenty loving, honey. Keep on loving me. If This World Were Mine. Je hoorde de stemmen van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Het liedje was van Marvin Gaye, wat op dat moment vrij bijzonder was. Want de opname die Marvin Gaye samen met Tammy Terrell maakten... dat waren uh, eh, opnamen waarin gebruik werd gemaakt van composities... die doorgaans werden geschreven door uh, eh, Nicholas Edgeford en Valerie Simpson. Dit was daar ehm, een van de uitzonderingen op If This World Were Mine... met er in dat zinnetje So Good me... wat dan weer gebruikt is door eh, de jongere Amerikaanse producer DJ Chris Melenchek. Johnny Cash, daar ben ik eh, weer aan toegekomen. Zoals je weet, in verband met het feit dat hij tien jaar geleden... vandaag precies tien jaar, geleden overleed... aandacht voor deze Man in Black. Hij heeft eh, verschillende LP's gemaakt. Ruim 80 albums heeft hij gemaakt, maar ook van een verschillende inhoud. Ook spirituele albums. Bijvoorbeeld wat ik je nu laat horen, dat is afkomstig van een eh, cd... die als titel heeft God. En het liedje wat ik je laat horen, The Greatest Cowboy of Them All. I have always had my I've loved a lot of legends, many men in my mind are riding tall. But my cowboy hero hats off to the man who rode the donkey. He's the greatest cowboy of loves all his little doggies. He speaks to them kind and gently, and he'll lift up any maverick that falls. He loves every stray that scatters, like he's the only one that matters. He's the greatest cowboy Once he rode into the sunset, but some returning sunrise. You call up all the riders in the sky. Gotta get my roll together, getting ready for that sunrise that winds up. trail he rides is narrow, but it's straighter than an arrow. And he rides point for all the great and small. He will take us through the wire, right onto that plane that's higher. He's the greatest cowboy He rode into the sunset, but some returning sunrise. He'll call up all the riders in the sky. Gotta get my roll together, getting ready for that sunrise that winds up where old cowboys never. trail he rides is narrow, but it's straighter than and narrow. And he rides point for all the great and small. He will take us through the wire, right onto that plane that's higher. He's the greatest cowboy. the greatest cowboy of them all. Johnny Cash, zoals ik al zei, het staat op een album dat heet God. Maar dat is een verzamelalbum van Johnny Cash erop allemaal... Eh, liedjes staan in de gelovige sfeer, om maar zo te zeggen. Maar dit was dan uit 1991 en dat is dan oorspronkelijk te vinden op de 77ste LP die Johnny Cash maakte, The Mystery of Life. Johnny Cash nacht hier bij de Varen op Radio 1, omdat het precies tien jaar geleden is dat de man overleed. Na het nieuws van drie uur weer een nummer van eh, Johnny Cash. Ik blijf er even bij de Cowboys. Willie Nelson, als je het toch over cowboys hebt. Cowboys are frequently secretly fond of each other. Well, there's many a strange impulse out on the plains of West Texas. There's many a young boy who feels things he can't comprehend. small town don't like it when somebody falls between sexes. No small town don't like it when a cowboy has feelings for men. And I believe to my soul that inside every man there's the feminine. And inside every lady there's a deep manly voice, loud and clear. Well, the cowboy may brag about things that he's done with his women. But the ones that brag loudest are the ones that are most likely queer. Cowboys frequently secretly fond of each other. Say, what did you think all them saddles and boots was about? There's many a cowboy who don't understand the way that he feels for his brother. And inside every cowboy, there's a lady that'd love to slip out. There's always somebody who says what the others just whisper. And mostly that someone's the first one to get shot down dead. So when you talk to a cowboy, don't treat him like he was a sister. You can't fuck with a lady that's sleeping in each cowboy's head. Cowboys are frequently secretly fond of each other. What did you think all them saddles and boots was about? And there's many a cowboy who don't understand the way that he feels for his brother. And inside every lady, there's a cowboy who wants to come out. And inside every cowboy, there's a lady that loves to slip out. Oh, Willie Nelson. De cowboy in de hoogste persoon zou je kunnen zeggen. Cowboys are frequently secretly fond of each other. Van de man uit 1981. Nog één cowboy liedje gezongen door een vrouw. Het wordt ook nog gezongen in het Duits. Willen Cowboy als Mann. Ich will einen Cowboy als Mann. Dabei kommt's mir gar nicht auf das Schießen an, denn ich weiß, dass so ein Cowboy küssen kann. Ich will einen Cowboy. Mama sagt, nun wird es Zeit, du brauchst nen Mann, und zwar noch heut. Nimm gleich den von nebenan, denn der ist bei der Bundesbahn. Da rief ich no, no, no, no, no, mit dem würd ich des Lebens nicht mehr froh. Aber warum denn nicht, Kind? Da hast du doch deine Sicherheit. Denk doch mal an die schöne Pension bei der Bundesbahn. Was willst du eigentlich? Ich will nen Kahn. Ich will nen Cowboy als Mann. Dabei kommt's mir gar nicht auf der Schießen an, denn ich weiß, dass so ein Cowboy küssen kann. Ich will nen Cowboy als Mann. Papa meint, ich wär sehr schön. Ich hätt Figur von der Lorraine. Rottozent vom Film kommt dann, der würde dann mein Ehemann, da rief ich no, no, no, no, no, mit dem würde ich des Lebens nicht mehr floh. Also ich verstehe doch nicht. Warum nimmst du nicht den Film Fritzen? Sollst du doch mal besser haben als dein Vater. Was willst du eigentlich? Ich will nen Cowboy als Mann. Ich will nen Cowboy. nicht auf der Schießen an, denn ich weiß, dass so ein Cowboy küssen kann. Ich will den Cowboy. materiaal is dit van een band uit Londen. Daar komen ze vandaan. De rockband The Vaccines. Melody Calling, de titel van de nieuwe single. En daarvoor had je uit Duitsland, uit het Duitsland, het West-Duitsland van 50 jaar geleden. Zangeres Gieten. kwam oorspronkelijk uit eh, Denemarken, maar was vooral eh, beroemd en bekend in eh, Duitsland en dat was in de periode dat de slager eh, nog heel populair was. Tegenwoordig ook nog wel, maar niet zoals dat eh, vroeger was. En een van de grote slagerzangeressen was Gieten. Met Ik wil een cowboy als man. Johnny Mitchell, die ga je zo meteen horen. Daarna kreeg je een cabaretfragment uit "Speakers met Koppen van afgelopen zaterdag. Regina Spector komt daarna weer. Maar lees dit vrije liedje uit het album For the Roses. Joni Mitchell, zoals ze klonk in 1972. You Turn Me On, radio. Hier bij de nacht hing de anders varen op Radio 1. Turn me out. Cause honey, who needs the static? It hurts the head, and you wind up cracking, and the day goes dismal from breakfast party to the sign of prayer. What a sorry face you get to wear. I'm gonna tell you again now if you're still listening there. If you're driving into zomer einde en dat betekent dat het tijd is om even over te schakelen naar de zomercollega's van Komkommer FM. Komkommer FM, komkommer er maar in. The summer is magic. The summer is magic, zo is het hier op Komkommer FM. En wat was het een lekkere week. 28 graden, maar eerlijk is eerlijk, het gaat kouder worden. Het wordt alweer bijna tijd voor... <laughs> maar vandaag nog niet, eh, want we gaan lekker terugkijken op de zomer van 2013. En dat doen we natuurlijk met onze Wie Wonderboy Wilco Pirelli. Hey Ricardo. Ja, jullie kunnen dat thuis niet zien, maar Wilco, jongens, die is bruin. Ik heb inderdaad een lekker kleurtje. Daar zouden ze bij de NTR subsidie voor kunnen krijgen. <laughs> Waar ben je geweest, jongen? Ibiza. Oh, oftewel... Hey Wilco, jij hebt voor ons eh, de social media in de gaten gehouden. Wat waren de meest opvallende zomertweets? Nou, bijvoorbeeld deze. Het was natuurlijk erg heet. Leroy uit Schagen die twitterde... wat een hitte. Hashtag heet. En hij was niet alleen, want Sandra uit Utrecht die twitterde... Oh, wat is het heet. Hashtag wat een hitte. Kijk, zo gaat iedereen eh, op zijn eigen manier eh, met de hitte om. Eh, mensen zaten in de tuin natuurlijk, er werd gebarbecued. Jazeker, dat leverde vreemde tweets op. Hier schrijft iemand, wat niet weet, wat niet deert. Hashtag poep op mijn rundvlees. Jeetje, nou, zij liever dan ik. Ja, en veel vakantietweets natuurlijk. Uh, Ilona uit Gouda schrijft... Twee dagen eerder weg uit Egypte door dreigende burgeroorlog. Helft van het geld teruggekregen, maar flinke domper op zomervakantie. Hashtag kut voor Ocasio. Ai, ai, ai, ai, ai. En uh, hier twittert iemand, eh, vakantie was all-inclusive. Niet gerekend op inclusive burgeroorlog. Hashtag baaldag. Ai, ellendig. Eh, je luistert nog steeds trouwens naar de zomer van Wilco. Wilco, wat is er verder nog gebeurd deze zinderende zomer? Nou, behalve Egypte natuurlijk was het echte heftige vakantieleed. Wat dichter bij huis. Toch wel een indrukwekkend verhaal. Eddie van de Pol uit Salem, die op vakantie was in een vies hotel... twitterde gore kitranden in de badkamer. Hij schakelde Alberto Steegman in, kreeg van hem een vervangende vakantie aangeboden. Ah, mooi toch? Ja, op de camping van Poont. Hij zelf schreef erover, was ik maar dood. Hashtag Rutger Kassikum. Ongelooflijk. En toen hij dacht dat hij alles had meegemaakt en de bodem had gezien... besloot hij te gaan liften. En toen werd meegenomen... Ja, Ricardo, het is eigenlijk te bizar voor woorden. Maar het is echt gebeurd. Hij werd meegenomen door Frans Bauer en zijn zwak begaafde broer. Is hij zwak begaafd? Niet dat ik weet, maar je snapt wat ik bedoel. Absoluut. Eh, we gaan afronden. Eh, zijn we nog iets vergeten of eh, zijn we er wel? Nou, een van de toch wel meest opvallende nieuwsberichten van de afgelopen weken... was natuurlijk die gifgasaanval in Syrië. Oké. Ja, wat zal ik erover zeggen? Ja, opvallend weinig tweets erover. <laughs> <laughs> Haha. Goed, dit was de zomer van Wilco. Wilco, bedankt. Ja, ik heb hier nog één tweet. Eh, net binnengekomen. Die is van de ANWB. Oké, vertel. Eh, ga je nazomer in Syrië? Houd rekening met files rond Aleppo. En blijven smeren. Hashtag YOLO. a little worse than when we drove our hearse right through that screaming crowd while laughing up a storm until we were just bone until it got so warm that none of us could sleep and all the styrofoam began to melt away inside yourself. You take the things you like, then try to love the things you took. And then you take that love you made and stick it into some someone else's heart, pumping someone else's blood and walking arm in arm. You hope it don't get harmed, but even if it does, you just do it all again. And on the radio, you'll hear November rain. That solo's awful long, but it's a good refrain. You listen to it twice, cause the DJ is asleep. Specter, Amerikaanse zangeres. Van Bel, ja, erg populair. Vorig jaar was uh, daarvoor een optreden op Rockwerd... en afgelopen jaar weer van een optreden op uh, Pukkelpop. een Spector van zeven jaar geleden van de LP Begin to Hope. Die kunnen nog eens luisteren naar On The Radio. Daarvoor Sprekers met Koppen Cabaret. Een van de cabaret acts van afgelopen zaterdag. Straks tussen half vijf en vijf meer. Sprekers met Koppen Cabaret. En ook de columns. En deze keer eh, in dit uur werd het cabaretfragment voorafgegaan door Johnny Mitchell. You turn me on, I'm a radio. Dit wordt de keizer van de nacht. Gezongen door de keizerin van het Vlaamse lied, Even het Roveren. Zie hem gaan, zou hij mij zien staan. Grote Jan, Superman, in zijn rode Porsche en dan in de miljoenen. Villa's in Cannes en Saint-Tropez, zie hem gaan. Misschien gaat hij met me was geweest, had ik een plastic hoofd en geen zorgen. Leven in hoogste versnelling, al plezier en nooit meer morgen. La la la, la la la la la, grote Jan Superman, la la la la la la la. In de miljoenen. Oeh la la la la, Saint-Tropez, nog meer miljoenen. Misschien neem ik alles mee. Even de rovere oud repertoire van haar. De keizer van de nacht van een paar jaar geleden. Inmiddels is er een nieuw repertoire van haar uitgekomen. Op dit moment al te koop via iTunes. En vanaf 7 eh, oktober ook te koop in de winkel. En dan gaat het om de cd Dagen van Niets. Dit is nou bekend, Een tune van toen...